3 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De Britse regering heeft de presentatie van het nieuwe Brexit-wetsvoorstel... in het Lagerhuis uitgesteld. Premier May zei gisteren nog dat de wet morgen zou worden gepresenteerd... maar ze stelt het uit naar de week van 3 juni. Er wordt veel gespeculeerd over een naderend aftreden van May... omdat conservatieve partijgenoten woedend hebben gereageerd... op haar voorstel voor een nieuw Brexit-referendum. Morgen heeft May overleg met partijgenoten in het Lagerhuis. De ministers Wiebes en Olongren zijn met protestborden en spandoeken onthaald... bij dorpshuizen in Westerwijdwerd. In dat Groningse dorp was gisteren een aardbeving met een kracht van 3,4. Boze bewoners riepen tempo, tempo... omdat ze vinden dat het kabinet de gaswinning sneller moet afbouwen... en de schade sneller moet afhandelen. De Groninger Bodembeweging had opgeroepen tot het protest. Sinds de aardbeving van gisteren zijn ruim 900 schades gemeld. Journalist Alberto Stegeman wordt vervolgd omdat hij in het SBS-programma Undercover in Nederland een nepbom heeft geplaatst in een kazerne in Oldenbroek. Stegeman wist zonder, eh, eh, zichtbare toegangspassen terrein op te komen en daar enige tijd rond te lopen voordat hij een koffer met een nepbom achterliet in een eetzaal. Stegeman wilde met zijn actie aantonen dat de beveiliging bij legerbasis tekortschiet. Volgens het OM is de journalist te ver gegaan. Stegeman erkent dat, maar zegt dat zijn actie nodig was... om Defensie en de overheid wakker te schudden over de slechte beveiliging. Wanneer hij moet voorkomen is nog onbekend. De Catarese eigenaar van voetbalclub Paris Saint-Germain wordt verdacht van omkoping. Hij zou smeergeld hebben betaald aan de voormalige baas van de Internationale Atletiekbond om de WK Atletiek naar Doha te halen. Londen kreeg uiteindelijk de voorkeur in 2017, maar Qatar mag dit jaar de kampioenschappen wel organiseren. Het weer, is droog en er is ook geregeld zon. Temperatuur komt uit tussen de 18 en 22 graden. Morgen dan opnieuw flinke periodes met zon. In het zuidoosten is kans op een bui en dan wordt het nog wat warmer.